Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft Oekraïne-adviseur Ventman ontslagen... die in de afzettingsprocedure tegen president Trump getuigde. Ventman werkte voor de Nationale Veiligheidsraad... en was getuige van het omstreden telefoongesprek... tussen Trump en zijn Oekraïense collega Zelensky. Ventman verklaarde vorig jaar dat Trump een grens overschreed... toen hij Zelensky onder druk zette om een onderzoek in te stellen... naar de democratische presidentskandidaat Joe Biden. De Senaat sprak Trump vrij van onder meer machtsmisbruik. Ingewijden zeggen dat er nog meer functionarissen hun baan kunnen verliezen... omdat ze niet loyaal zouden zijn aan Trump. Treinreizigers kunnen de komende week in de Randstad de ochtend- en avondspits beter mijden. ProRail begint vandaag met werkzaamheden rond station Leiden Centraal. Daardoor rijden in de hele Randstad minder treinen. Er worden op sommige trajecten bussen ingezet. Reizigers moeten in de Randstad rekening houden met overvolle treinen. Volgende week zondag moeten de werkzaamheden rond Leiden klaar zijn. Een van de voormalige leiders van de protesten in het Marokkaanse Rifgebergte... heeft politiek asiel gekregen in Nederland. Nawal Benaissa vluchtte vorig jaar mei via Spanje naar Nederland... en woont sindsdien in een AZC. Ze wordt in Marokko vervolgd vanwege de Rif-protesten. Die begonnen in 2016 met betogingen voor betere leefomstandigheden... in het achtergestelde gebied. Het eindrapport van de commissie Donner die de toeslagenaffaire onderzoekt... komt enkele weken later dan verwacht. De commissie buigt zich ook over zaken van ouders die zich later hebben aangemeld... en zich ook benadeeld voelen door de Belastingdienst. Staatssecretaris Van Huffelen schrijft aan de Tweede Kamer... dat het advies van Donner over zoveel mogelijk gedupeerde ouders moet gaan. Daarom komt het rapport niet volgende week, maar begin maart. Het weer helder en droog vannacht met minima tussen net onder 0 en 5 graden. Overdag overwegend bewolkt met in de loop van de dag wat regen. Met een matige zuidwestenwind wordt het 8 tot 12 graden.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 I know I, not your commodity. Taking me for granted, now you gotta leave. I don't wanna hear your apologies, no more lies. Ooh yeah, and I know where you've been tonight. Ooh yeah, and I know she don't treat you right. Ooh yeah, baby you do this to yourself. If you ain't happy by my side, you should. is what is true. No, you thought that you could break me, break me. I see what's right, see what's true. I see what's right, see what's true.